Then everybody be served. like California. bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Inside, Dell, Ventura County line. teacher, were are serving, serving USA. And hangers, bees, and wine. Inside, outside, USA. Pacific Palace. boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda.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 De brug in de A6 was sinds oktober alleen op bepaalde dagen open. Aanleiding was een ongeval veroorzaakt door een technische storing. De brug bleef openstaan terwijl de slagbomen niet dicht waren, waardoor een kettingbotsing ontstond. Rijkswaterstaat heeft de storing verholpen. De HISWA, de brancheorganisatie voor de watersportindustrie, heeft opgelucht gereageerd op het besluit om de ketelbrug weer definitief te openen. Als de brug nog langer dicht blijft, is dat een strop voor de recreatievaart, al dus de HISWA. De verhoging van de AOW-leeftijd moet worden versneld. Dat is een van de voorstellen van de studiegroep Begrotingsruimte, een ambtelijke adviesgroep. De topambtenaren zeggen verder dat het nieuwe kabinet in 2015 voor zeker 15 miljard euro moet bezuinigen, maar liever nog voor 18 miljard. De studiegroep heeft het recente rapport van het Centraal Planbureau tot uitgangspunt genomen. Volgens het CPB moet uiteindelijk 29 miljard aan besparingen worden gevonden. Vanmiddag komen ook nog andere adviezen voor bezuinigingen. Dan presenteren twintig ambtelijke werkgroepen hun voorstellen. De Rijksrecherche heeft een inval gedaan in de woning van VVD'er Ton Hoijmaijers. Bij de inval was ook de fiscale opsporingsdienst FIOT ECD aanwezig. Het Openbaar Ministerie verdenkt het oud-lid van gedeputeerde Staten van Noord-Holland... van ambtelijke corruptie en omkoping. Hoijmaijers zou als bestuurder gelobbyd hebben voor bouwbedrijven... en bracht daar geld voor in rekening. Hoijmaiers ontkent dat. Er zijn kopieën van zijn computerbestanden gemaakt en er is administratie in beslag genomen. De Chinese president Hu Jintao doet mee aan een topconferentie over nucleaire veiligheid half april in Washington. China's deelname aan de conferentie was niet zeker vanwege de gespannen relatie tussen China en de VS. Oorzaak daarvan zijn onder meer Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan, dat door China wordt gezien als een